Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De politie zet in Londen vanavond 16.000 agenten in om een eind te maken aan de rellen. Dat zijn er 10.000 meer dan afgelopen nacht. Premier Cameron heeft gewaarschuwd dat de politie mogelijk voor het eerst rubberkogels gaat gebruiken. Bij de rellen is één dode gevallen. Een man van 26 die gisteravond werd neergeschoten is in het ziekenhuis overleden. Het is niet duidelijk wie er heeft geschoten. Vanwege de rellen gaat de vriendschappelijke voetbalwedstrijd tussen Oranje en Engeland morgen niet door. En het ministerie van Buitenlandse Zaken adviseert Nederlanders die naar Engeland reizen samenscholingen te mijden. Directeur Smits van het Maastadziekenhuis in Rotterdam legt per direct zijn functie neer. Het ziekenhuis kampt al maanden met de uitbraak van een multiresistente bacterie. In een persbericht van het ziekenhuis staat dat het aan een nieuw bestuur is om de problemen definitief op te lossen en het vertrouwen van de patiënten terug te winnen. Smits krijgt bij zijn vertrek een basisjaarsalaris mee van bijna 236.000 euro. In het Maastadziekenhuis zijn 27 mensen overleden die besmet waren. Of de bacterie ook de doodsoorzaak was, is nog onduidelijk. De meeste Europese beurzen hebben zich licht hersteld van de flinke verliezen van gisteren. In Amsterdam sloot de AEX-index bijna 1,5% hoger. Ook de beurzen in Frankfurt en Parijs boekten een bescheiden winst. Alleen in Londen werd een procent verlies geleden. Vandaag leken de koersen eerst weer flink te dalen. Daarna ging het steeds iets beter, vooral nadat de beurzen in New York met winst openden. De Dow Jones-index staat nu ruim 1,5% in de plus en de Nasdaq 3%. De eerste etappe van de Eneco Tour is gewonnen door André Greipel. De Duitser was aan de finish in Sint-Willebrod de snelste in de massasprint. Beste Nederlander was Theo Bos op de vierde plaats. De Amerikaan Taylor Finney houdt de leiding in het algemeen klassement. Het weer, vanavond op de meeste plaatsen droog. Morgen vooral in het zuiden wat zon. In het noorden kans op een bui. Het wordt dan 18 tot 20 graden. Dit was het NOS. Dit is van de ANWB. Er staan files op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude, 7 kilometer na een ongeluk. Ook op de A4, maar dan Vlaardingen, vanuit Vlaardingen naar Hoogvliet, bij knooppunt Benelux 4 kilometer. A12 Den Haag-Utrecht. Bij Voorburg 4 en tussen Zoetermeer en Zevenhuizen 8 kilometer na een ongeluk. Er is daar maar één rijstrook open. A13 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Kleinpolderplein 5 kilometer. A15 Europort richting Rotterdam bij Rotterdam-Charloes 6 kilometer. A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda, bij knooppunt Ketelplein 3 kilometer.